Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De politie heeft vier Nederlanders opgepakt die betrokken zouden zijn bij de hackersgroep Anonymous. In de VS werden 16 mensen gearresteerd en in Groot-Brittannië is de enige verdachte een minderjarige. Over de identiteit van de vier Nederlanders is nog niets bekend. Anonymous had onder meer achter de cyberaanvallen op de creditcardmaatschappijen Mastercard en Visa. Die weigerden transacties te verzorgen voor de klokkenluidersite Wikileaks. De politie houdt een proef met het op straat afnemen van vingerafdrukken. Ongeveer 125 politiemensen van korpsen in het hele land hebben een soort smartphone waarmee een vingerafdruk digitaal wordt afgelezen. Via een beveiligde verbinding kan de vingerafdruk voor controle worden doorgestuurd naar een landelijke database. De apparaatjes worden onder meer gebruikt voor het intensiever controleren op illegale vreemdelingen. De Britse hulporganisatie Oxfam verwijt Europese landen dat die traag reageren op het verzoek om extra geld voor de hongersnood in Afrika. Er is zeker een miljard dollar nodig, maar er is nog maar 200 miljoen binnen. Landen als Frankrijk, Italië en Denemarken krijgen van de hulporganisatie kritiek omdat ze niet of nauwelijks bijdragen. In Somalië, Kenia en Ethiopië lijden meer dan 10 miljoen mensen honger door de extreme droogte in het gebied. De Europese Unie hoopt nog voor de herfst tot een nieuw akkoord met de Amerikanen te komen over het doorspelen van gegevens van vliegtuigpassagiers. Nederland en sommige andere landen vinden de bestaande afspraken te ver gaan. Afgesproken was onder meer dat gegevens over Europese reizigers 15 jaar mogen worden bewaard. Die termijn moet korter, vindt de EU. Uruguay heeft zich dankzij oud-Ajaxiet Luis Suarez als eerste geplaatst voor de finale van het voetbalkampioenschap van Zuid-Amerika. In de halve finale tegen Peru scoorde Suarez kort na rust twee keer. In de finale van de Copa America treft Uruguay de winnaar van de wedstrijd Paraguay-Venezuela. Het weer vanochtend droog, maar vanmiddag buien, mogelijk met onweer. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staat file in de Randstad op de A8, Zaandam richting Amsterdam, voor knooppunt Koenplein 3 kilometer.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila. Cuando se inma de dolores, cuando se quema cuando se inma la su vela, cuando se inma la cuando se inma de dolores, cuando se quema cuando se inma la su vela, cuando se inma la dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame, esta rumba taitana. cuando se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores.